Eefje kunnen met het NOS-journaal. Een van de twee Nederlanders die bij de aanslag in april op een terras in Münster gewond raakte, is overleden. De 56-jarige man uit Albergen was de afgelopen maanden tientallen keren geopereerd. Bij de aanslag met een auto kwamen drie mensen om het leven, onder wie de dader. De Spaanse kustwacht en reddingsdiensten hebben in drie dagen tijd meer dan 1400 migranten uit zee opgepikt. De grootste groep probeerde vrijdag de zuidkust van Spanje te bereiken. Gisteren waagden nog eens ruim 300 mensen vanuit Afrika de oversteek... en voor vandaag staat de teller bijna op 200. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, die gisteren in de regio was... prees het werk van de Spaanse politie en kustwacht. Hij zei dat de toestand nog beheersbaar is... maar benadrukte dat er een Europese oplossing moet komen. Het Trimbos Instituut komt met meer voorlichting over het gebruik van lachgas. Volgens het instituut is er veel onrust over. De legale druk wordt door steeds meer mensen gebruikt en is op steeds meer plekken verkrijgbaar. Het Trimbos maand tot kalmte en zegt dat de gezondheidsrisico's meevallen. Ruim een halve eeuw na zijn verdwijning is een verongelukte Franse skier geïdentificeerd. Het lichaam werd in 2005 gevonden in de Italiaanse Alpen, maar het was lastig te achterhalen wie het was. Op basis van de kleding werd wel vastgesteld dat het om een man ging die in de jaren 50 leefde. Toen de Italiaanse politie vorige maand via sociale media de hulp van het publiek vroeg, kwam de gouden tip. Een Française meldde zich, wiens oom in 1954 was verdwenen. Na een DNA-test bleek het inderdaad om haar oom te gaan. En in de Formule 1 heeft Lewis Hamilton van Mercedes de grote prijs van Hongarije gewonnen. De Ferraris van Vettel en Raikkonen kwamen als tweede en derde over de finish. Voor Max Verstappen zat de racer snel op. Na zes rondes moest hij zijn Red Bull aan de kant zetten, omdat hij geen vermogen meer had. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen kans op een bui.